Levi van Eck met het NOS-journaal. In Katwijk en omgeving zoeken familie en vrijwilligers al bijna een week naar een vermiste man van 33. Guido de Graaf werd zondagavond rond kwart over acht voor het laatst gezien in zijn woonplaats Katwijk. Vandaag doorzochten tientallen vrijwilligers met speurhonden het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen. Gisteren werd ook al in de duinen rond Wassenaar gezocht. De familie van de vermiste Guido zegt geen verklaring te hebben voor zijn verdwijning. In Frankrijk is de beheerder van het presidentieel zilverwerk opgepakt. Hij wordt verdacht van diefstal en heling van porseleinen serviesgoed en zilverwerk uit het Elysée, het presidentieel paleis. Het gaat onder meer om kopjes, schotels, borden en champagneglazen. Het Franse OM zegt dat de waarde van de gestolen voorwerpen vele duizenden euro's is. De serviezen worden door de Franse president gebruikt bij staatsdiners en andere gelegenheden. Ook twee handlangers van de man zijn opgepakt. In Breda heeft de man vanochtend een auto van een gezin gestolen... terwijl de kinderen nog op de achterbank zaten. Het gezin stond op het punt om naar Oostenrijk te vertrekken voor vakantie. Terwijl de ouders de voordeur op slot deden... stapte de man in de auto en vertrok. Een paar honderd meter verderop stopte hij, gooide de kinderen eruit en reed weer weg. De auto werd uiteindelijk teruggevonden in België. Een man van 36 is aangehouden. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen gewonnen van Heracles. Het werd 0-3 in Almelo. Heerenveen kreeg veel kansen en voor rust werden al twee doelpunten afgekeurd. Het weer. Vanavond valt nog wat regen in het zuiden, midden en westen van het land. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Morgen eerst bewolkt, smiddags meer zon en dan wordt het een graad of 10.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 106.9 FM. over de muziek heen babbelen. Tuurlijk kan dat. Trouw een toontje lager met vroeg of laat. En Let Me Love You van Mario is de volgende. Mm, yeah, mm, uh, mm, yeah, yeah. Baby, I just don't get it.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 Carolyn en Got To Be Real. En dit zou zomaar ook in het eh, programma van eh, Robio kunnen zitten, hoor. Op de Zandvoort op zaterdag. Dus bijvoorbeeld deze. Laat hem wel even horen nog. Even buiten de non-stop om. Polly Carmen en Down My Number. je wel de lange uitvoering van dit eh, nummer. I didn't mean to turn you on. Waar hebben we dat weer gehoord? Het is ooit nog eens een keer een uitvoering eh, geweest van eh, Robert Palmer. Dat weet ik dan ook wel weer. Maar het origineel is toch echt van deze Sherelle Norton. Tegenwoordig is ze denk ik weer een soul- en R&B zangeres in rusten. Pensioengerechtigde leeftijd wel bereikt. 68 inmiddels. En daarvoor hoorden we Polly Carmen met uh, Dial My Number. Nou, we gaan het even iets eh, dichter bij huis zoeken. En sterker nog, het is zelfs meer van dit jaar. En dan komt het weer een beetje in de buurt eh, van eh, die oude R&B die, eh, die je nu hoort, zeg maar. maar zij geeft er toch echt wel een eigen draai aan. Deze Singa uit Haarlem. van je Met de glasheldere garanties van Interpolis. Zoals hulp van een zorg. En dat laatste, dat klopt er niet hoor. this Do anything to keep it pretty for the outside. Oh no, no, don't worry, babe. Sorry, coming from miles away. I know all about the confession. Shoot it to her later. mensen denken dat het uit Engeland eh, of uit eh, Amerika kwam. Maar het kwam dus echt uit Engeland. Loose Ends en Slow Down. Daarvoor hoorden we een eh, mooi nummer. En dan moet ik weer even denken. Volgens mij was dat even heel snel. I didn't mean to turn you on van, van Sherelle. Ja, het zou zomaar kunnen. Maar ik zal eerst even dit knopje wegdoen... voordat er weer allerlei rare reclame-uitingen komen. Want ja, we draaien hier, dat bedoel ik. Dus eh, we draaien een beetje van eh, jij buis. En eh, er, zit, <laughs> er zit soms nog een beetje reclame op. Is niet altijd gewenst, denk ik, in, dit gedeelte van het programma. Maar goed... Ehm, straks mag ik weer even de inval Mick Boskamp spelen in Ongehoord Boskamp. Wat het programma normaal gesproken heet. Maar in dit geval is het al voor de tweede week Ongehoord Koper. Dus ja, ja, dat komt omdat Mick ergens met een, ja, moet ik het zeggen, met, een, met zo'n noem je dat? Wat je vroeger had eh, als je griep had. Kreeg je zo'n soort van kruikje ergens mee in je bed. En dan hoop je dat je de volgende dag weer helemaal een beetje boven Jan was. Maar ik denk dat dat nog wel even een tijdje gaat duren. Eh, er schijnt ook iets eh, te zijn. nieuwsbericht. Dat iemand zoals ik, een nieuwsmeider die ik ben schijnt het dus nogal best heftig te zijn in een aantal landen. Dat er een aantal mensen ook gewoon, nou, flink aantal mensen plat zijn. En bovendien was het al vier weken eh, vroeger dan normaal dat de griep al zijn intrede hebben. Hebben net die uh, doffe ellende vijf jaar geleden met dat hele COVID-verhaal... krijg je dit er nog eens een keer weer bij. Nou goed, uh, maakt niet uit. Het is nu eenmaal zo. Ehm, dit staat ergens op een lijstje om zo direct ook gedraaid te worden. Maar dat ga ik zo dadelijk doen. Ik had het dus over Mick. En Mick die is ooit nog eens een keer betrokken geweest bij eh, evenementen. En op een gegeven moment eh, werd er, werd er gevraagd aan hem... zou jij Diana Ross een beetje eh, kunnen helpen met haar optreden in Ahoy? Nou, dat deed hij dan ook. Maar dat ging toch iets anders dan men had verwacht. Want... de dame in kwestie, La Diana Ross, die is een echte diva... die kwam veel te laat aan en als blikken konden de doden... Dat had Mick eh, nu niet meer geleefd. Maar goed, dat is een beetje eh, in het kort de strekking van het verhaal. Want eh, Mick heeft ja, de chauffeur en Diana Ross helemaal de andere kant schijnbaar opgestuurd. In de wetenschap dat dat misschien wel de kortste weg was. Maar die kortste weg bleek dus gewoon vol met verkeer te zijn. Even een klassieker. En dat is van Diana Ross. En dan wel de lange uitvoering van Love Hangover. mij eigenlijk ook best wel een beetje denken aan de tijd dat ik eh, nog wel eens een beetje een Zandvoorts discotheekje bezocht. Die bestaat al 55 eh, eh, jaar. Dan heb ik het over de Chin Chin. want dat werd ook veelvuldig daar, werd die daar gedraaid. dat nummer kan ik je vertellen. Maar goed, we gaan er nog eentje doen tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is deze, want die stond ergens nog wel op het lijstje gedraaid te worden. Kijk, dan duurt die maar 2,5 minuut. Nu nog. Maar ik eh, ga hem helemaal, eh, bijna helemaal laten horen in de 12-inch versie.